Wel wordt extra geïnvesteerd in de ouderenzorg. Mensen met een baan komen relatief het best uit de berekeningen. Zij blijven ongeveer op hetzelfde niveau. De lonen voor ambtenaren worden bevroren. De bezuinigingen worden onder meer bereikt door te snijden in de zorgtoeslag en de kinderopvang. Ook wordt er 1 miljard euro bezuinigd op ontwikkelingssamenwerking, 600 miljoen op defensie en 200 miljoen op de publieke omroep. Verder moet het aantal Eerste en Tweede Kamerleden met een derde omlaag en moeten ministeries worden samengevoegd. Het kabinet wil ook 1 miljard minder bijdragen aan de Europese Unie. In het onderwijs komt een sociaal leenstelsel voor, voor masteropleidingen voor bacheloropleidingen blijft de huidige studiefinanciering bestaan. Leraren krijgen een hoger loon als ze beter presteren. De AOW-leeftijd gaat over 10 jaar omhoog naar 66. Daarna stijgt de pensioenleeftijd mogelijk verder, afhankelijk van de levensverwachting. De afspraken tussen VVD, CDA en PVV daarover komen in grote lijnen overeen met het akkoord over de AOW tussen de sociale partners. De veiligheid moet worden verbeterd door de inzet van 3000 extra agenten, onder wie 500 zogenoemde animal cops. Al komt er een nationale politie. Bovendien gaan vandalen meer betalen, al dus beoogt premier Rutte. De aantallen immigranten en asielzoekers moeten naar beneden, bijvoorbeeld door de gezinsmigratie te beperken. Bovendien wordt illegaal verblijf strafbaar en kunnen criminelen met een dubbele nationaliteit hun Nederlanderschap verliezen. Mensen die niet slagen voor hun inburgeringsexamen lopen het risico hun verblijfsvergunning kwijt te raken. Er verandert niets aan de hypotheekrenteaftrek, de WW wordt niet versoberd en er komt geen kilometerheffing. Er wordt wel geïnvesteerd in wegen. en